Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De Verenigde Staten hebben de afgelopen weken informatie gekregen over een Iraans plan om Donald Trump te vermoorden. Het land wil wraak omdat de VS vier jaar geleden een Iraanse generaal heeft gedood, zegt deze verslaggever van CNN. Obviously the 2020 uh, assassination of Soleimani, the top general there in, in Iran, uh, has prompted uh, increasing concerns about specific officials inside the US government who could be targeted including the former president, but also Mike Pompeo, John Bolton. De moordplannen van Iran hebben volgens CNN niets te maken met de aanslag op Trump afgelopen weekend. Nederland doet mee aan het EK van 2025. De Oranje Leeuwine speelden gelijk tegen Noorwegen en dat was genoeg voor een kwalificatie. De gelijkmaker kwam van Vivianne Miedema, die er lange tijd uit lag door een kniebandblessure. En dus liepen de emoties hoog op, ook bij aanvoerster Sherida Spitsen. Zij heeft hier natuurlijk keihard voor gewerkt. En ik weet, of ik weet niet hoe dat is, maar ik weet wel dat het zwaar is om zoiets te doen. En om voor zoiets terug te komen en een tegenslag eh, krijgen. Ja, dan... Eh, is dat wel des te mooi dat zij je maakt. Door het doelpunt van Miedema is het de vijfde keer op rij dat de Oranje Vrouwen op het EK staan. De Nederlandse componist Hans van Hemert kan zijn geluk niet op. Niemand minder dan Eminem heeft een sample van hem gebruikt in zijn nieuwe nummer. Van Hemert maakte in 1971 een nummer voor Mouth McNeil. En dik 50 jaar later is dit te horen op het nieuwe album van Eminem. Also known <laughs> as the People. De Nederlandse componist noemt het de slagroom op de taart van zijn carrière. Het weer, een paar buien in het noorden. Morgen ochtends nog regen, maar in de middag vaker droog en zonnig. Dan wordt het 20 tot 24 graden.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 And it looks like I'm never gonna fall in love. just broke down and cried. And it looks like I'm never gonna fall in love. Ja, luisteraars, welkom terug bij het tweede uur van eh, Tussen App en Vloed. Ik ga u nog even vertellen van morgenochtend, want dan ben ik om 9 uur alweer aanwezig. Hier in de studio van ZFM, CFM, zo u wilt. Moet het, we moeten we ZFM zeggen, ik weet ook niet waarom dat is. Maar in ieder geval bij de radio eh, ben ik morgenochtend weer om 9 uur aanwezig om de week door te zagen. Neem mijn handzaag weer mee. Ik zaag de week door, maar dat doe ik niet alleen. Dat doe ik met allerlei artiesten die de heerlijke gouden oude muziek voor u gaan, eh, gaan brengen. Het wordt weer een feestje. En eh, om het half uur camera. We willen nog meer? say Air Supply met I'm All Out of Love. With my hair down in my eyes and she says hi and i stumble to the breakfast table while the kids are going off to school goodbye reaches out and takes my hand and squeezes it and says, How you feeling, hun? And I look across at smiling lips that warm my heart and see my morning sun. And if that's not loving me, then all I've got to say God didn't make little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. And there's no such thing as Dr. Seuss or Disneyland, and Mother Goose is no nursery rhyme. God didn't make little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. Find myself is feeling low. I think about her face aglow and ease my mind. Sometimes I call her up at home, knowing she's busy, and ask her if she could get away and meet me. Maybe we could grab a bite to eat. And she drops what she's doing and she hurries down to meet me and I'm always late but she sits waiting patiently and smiles when she first sees me cause she's made that way and if that ain't loving me then all I've got to say God didn't make little green apples, and it don't snow in Minneapolis when the winter comes. And there's no such thing as make believe, puppet dolls, autumn leaves, and BB guns. God didn't make little green apples, and it don't rain. Heerlijke muziek van vroeger. Little Green Apples. Zit nou niet te dromen, luisteraars. It's over. Don't dream, it's over. Ja, luisteraars, een eh, prachtig nummer. Uh, eh, hair down, hair down. Eh, ik moet even spieken van wie dit ook weer, wie ook weer de uitvoerende waren. Dat is natuurlijk de Crowded House. Die ook dat mooie nummer hebben van Always Take the Weather With You. Oh, misschien raakt die straks ook nog wel even. Dat is ook wel een, een aardig nummer om naar te luisteren. Maar dat geldt ook voor de volgende. En die wordt gezongen door Gordon. En dat was een enorme hit. En menige uitvaartluisteraars kwam dit nummer voorbij. Nou, dan weet u waar ik het over heb waarschijnlijk, hè? Kon ik maar even bij je zijn. Kon ik nog maar bij je zijn. Kon ik nog maar even met je delen zo gewoon lijkt voor zoveel. Zolang het er maar is. Was je nog maar even hier? Kon ik nog maar even van je leven? dat ik je zo me. Zelfs na die tijd denk ik alleen aan wat ik voel voor niet aankomen hoor. Ik, zag hem ook niet aankomen, maar hij komt er toch aan. Blijft een mooi verhaal. Een is waar. Gerard Cox. Het is echt een romance en een mooi verhaal. Het is echt een romance van vandaag. Hij liep naar het noorden, eenzaam en verdwaald. Zij stond net te driften naar Den Haag. Dat werd een ontmoeting aan het randje van de weg. Het was vakantie en hartje zomer. Tijd van liefde en mooie dromen. Zoefde nergens heen, al waren ze op weg het geluk zomaar langs gekomen. De gedachte aan morgen was ver weg. Ze hebben zich verborgen ergens in het veld. Zwevend op de vleugels van de wind. Samen lief gekozen, honderd uit verteld kussend en gelukkig als een kind. Oh, wat een ontmoeting aan het randje van de weg. Het was vakantie en hartje zomer, tijd van liefde en mooie dromen. Ze hoefde nergens heen, al waren ze op weg. Het geluk zomaar langsgekomen de gedachte aan morgen was ver weg. Het is echt een romance en een mooi verhaal. Het is echt een romance van vandaag. Hij liep naar het noorden, eenzaam en verdwaald. Zij stond met een leven naar Den Haag, Den Haag. Ze gingen uit elkaar op het randje van de dag. Het was al ochtend en hartje zomer. Aan de droom was een eind gekomen. Eerst nog even zwaaien, even nog een lach. Toen heeft ieder zijn weg genomen. Op naar scheur en regelen hij liep naar het noorden, haast alweer verdwaald. Zij woont alweer maanden ergens in Den Haag. Het is echt een romance van vandaag. dat waren de Beach, Boys met eh, Kokomo. Ja, zo heet het ook. Ik kan er ook niks aan doen. Ik heb het zelf niet verzonnen, luisteraars. Dat hebben de Beach Boys voor me gedaan. Brian Wilson met zijn prachtige, heldere stemgeluid. Altijd heerlijk om naar te luisteren, ook weer opnieuw. Eh, we gaan eh, luisteren naar de Bee Gees met een oudje, Words. smile, an everlasting smile. Her smile can bring you near to me. Don't ever let me find you, God, cause that would bring a tear to me. heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. yeah. Yeah, Barry Gibb. It's only words, and words are all I have to take your heart away.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 dearly, more dearly than the spoken word can tell. Roger Whittaker, de laatste vaarwel. Dit is natuurlijk eh, onze Nederlands diamant. oftewel Neil Diamond. I am, I said. Ellie is fine, the sun shines most the time. And the feeling is layback.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 Darling, be home I soon. couldn't dare to wait an extra minute if you don't. My darling, be home soon beyond It's not just these few hours, but I've been waiting since I toddled for the great relief of having you to talk to. talk to waren die Association met uh, Darling Be Soon. En dit is niemand minder dan Joni Mitchell. Met haar prachtige vertolking van Stormy Weather. Don't know why There's no sun up in the sky Stormy weather my man and I ain't together. Keeps raining all of the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Just can't get my poor old self together. I'm weary all of the time, all the time. So weary all of the time when he went away. Blue stepped up and met me. If he's gone to stay, that old rocking chair's gonna get me. Every night I pray that the Lord above will let me walk in the sunlight once more. I can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all of the time Stormy Weather, Joni Mitchell. Ja, luisteraars, voor we straks naar ons bedje gaan... en doen we pas eh, na 12 uur, hè, u wacht nog eventjes tot ik klaar ben met het programma. En u komt natuurlijk morgen genieten van de, de ontbijtshow, <laughs> kan ik het ook wel noemen. Maar het is duifzaag de week door, met allemaal gauw oude, lekkere muziek, cabaret. Gewoon een, eh, een, een, blij ontbijt, heb ik het al genoemd. Eh, dit is een, uh, een lullaby, zo vlak voor het slapen gaan... En dat wordt gezongen door niemand minder dan eh, Art Karnfonkel met zijn engelenstem. Close your eyes, Hou ze nog maar even open, de oogjes. though the night is dark and the wind is wild, I will stand beside your Tonight there is nothing you need fear or dread. You can sleep now. Go to sleep. sister fair. Though the snow is falling and the trees are bare, and I will hold you by the hand. Tonight there is nothing you need try to understand. You outside your door. Mama, don't worry about those ghosts no more. senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, un marco è dentro me. È dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Ma na, na. gli occhi di bambino un poco timido. La stringo forte al cuore e sento che ci sei. Fra i compiti di inglese e matematica, tuo padre i suoi consigli che monotonia. Lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai. Ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu mi penserai se con gli altri te bate. Laura Puccini met eh, La Solitude. Ja, u hoort het. Moet weer afscheid nemen. Morgenochtend ben ik er dus weer om 9 uur, luisteraars. Goedenacht, vrienden. Ik hoop dat u naar me wil luisteren morgenochtend... en wil meegenieten van een heerlijk eh, vrolijk ontbijt met cabaret... en allemaal gauw houden. We gaan ervan genieten, althans ik wel en ik hoop u ook.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 Habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ja, het mij. Hij is ietsje vroeger klaar dan de bedoeling was eigenlijk, luisteraars. Ik heb nog zo'n 19 eh, seconden en dan is het programma echt eh, ten einde. Nogmaals, morgenochtend om 8 uur ben ik er weer met een vrolijk ontbijt. Nee, niet om 8 uur, om 9 uur. Zeg het nou goed, Cheryl. Morgenochtend om 9 uur ben ik er weer tot 12 uur maar liefst... met een eh, vrolijk ontbijtshow met gouden houden en cabaret.